Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël wil volgende week weer verder onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar... stuurt premier Netanyahu een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het plan dat volgende week besproken moet worden... voorziet onder meer in een permanent staakt het vuren... en een ruil van gijzelaars en gevangenen. Bij kinderen met een terugkerende luchtweginfectie kan beter worden gekeken naar hun speeksel dan naar hun bloed. Dat concluderen onderzoekers van onder meer het Radboud UMC en UMC Utrecht. Speekselmetingen kunnen volgens de onderzoekers beter aangeven hoe ernstig de infectie is. Nu wordt er vrijwel altijd bloed geprikt. Zo'n 10 tot 15 procent van alle kinderen heeft last van terugkerende luchtweginfecties... die vaak worden veroorzaakt door een virus of bacterie. De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris gaan met elkaar in debat bij nieuwszender ABC. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd voor het debat op 10 september. Eerder leek een debat tussen de twee niet te gaan gebeuren... omdat Trump alleen op de zender Fox News wilde debatteren. Op een persconferentie zei Trump nu ook bij twee andere zenders in debat te willen... maar dat is nog niet bevestigd door Harris. Techbedrijven Google en Meta zouden hebben samengewerkt aan een reclamecampagne die specifiek was gericht op tieners. Dat meldt de Financial Times. Google zou daarmee zijn eigen regels hebben overtreden. Het techbedrijf heeft zichzelf verboden om persoonsgerichte advertenties te maken voor minderjarigen. Het zou gaan om reclames op YouTube die bedoeld waren voor 13 tot 17-jarige kijkers.